Rutte erkende verder dat hij fouten heeft gemaakt in de coronapandemie. Zo had de boostercampagne eerder kunnen beginnen... en waren de maatregelen in november te mager. De nieuwe coronavariant Omicron is besmettelijker, maar zou ook milder zijn. Toch zit versoepelen er nog niet in, zegt OMT-lid Bonten in Nieuwsuur. Het is aan het kabinet om te besluiten wat er moet gebeuren. Maar als de vraag aan het OMT is... kunnen we nu veilig maatregelen afbouwen... want we zijn uit de gevarenzone... is het antwoord nog steeds heel duidelijk nee. Want volgens Bonten is de situatie nog steeds zorgelijk. Je wordt misschien minder ziek van Omicron... maar er staat tegenover dat de variant veel besmettelijker is... en dat kan dus alsnog leiden tot flink meer ziekenhuisopnamen. De wachtlijst voor maagverkleiningen loopt op. Meer mensen met overgewicht willen zo'n operatie. Maar die gaan vanwege corona en het gebrek aan IC-bedden vaak niet door. Deze vrouw moet ook zeker nog een half jaar wachten. Het is moeilijk om, om te weten, het komt eraan. Het, ik, ik ga weer terug naar een persoon waar ik blij mee kan zijn. Eh, naar een lichaam waar je blij mee kan zijn. Ehm, en, en dat wachten, dat, ja, dat duurt gewoon lang. Het aantal aanmeldingen voor een maagverkleining steeg sinds het begin van de coronacrisis met 15 Op de wachtlijst staan nu zo'n 2000 mensen. Per maand komen er honderden bij. In Gelderop en Den Bosch zijn gisteravond twee woningen zwaar beschadigd geraakt... nadat er zwaar vuurwerk naar binnen was gegooid. De twee explosies vonden min of meer tegelijkertijd plaats... maar ze staan volgens de politie los van elkaar. Er raakte niemand gewond. Het weer nog bewolkt, soms regen of motregen. Het wordt 7 tot 9 graden. In de loop van de middag en avond draait de wind naar het noordoosten en dan wordt het kouder. Morgen eerste kerstdag in het noorden vorst en zon. In de zuidelijke helft van het land regen en mogelijk ook sneeuw. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A10, de ring van Amsterdam bij knooppunt Amstel.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 Claus is coming round. The Christmas snow is white on the ground. Oh, when old Santa gets into town, he'll come down chimney down. Come down chimney down. It's the holiday season, and Santa Claus has got a toy for every good girl and good little boy. He's a great big bundle of joy. He'll come down chimney down chimney top. He'll have a big fat pack upon his back and lots of goodies for you and me. So leave a peppermint stick for old Saint Nick hanging on the Christmas tree. It's the holiday season with the whoop-de-doo and dickory dock. And don't forget to hang up your sock, cause pop. It'll be calm down chimney, calm down chimney, calm down chimney down. know that something's cooking. Oh, in your kitchen, I feel my en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Demissionair premier Rutte denkt dat de formatie korter had kunnen duren... als er een rol zou zijn geweest voor de koning. Dat zei Rutte in de Telegraaf, zonder erbij te zeggen waarom hij dat denkt. De wachtlijst voor maagverkleiningen loopt op. Het aantal aanmeldingen is sinds het begin van de coronacrisis met 15% toegenomen. Mensen met overgewicht zijn kwetsbaarder voor corona en willen daarom graag snel afvallen. Bij een brand op een veerboot in Bangladesh zijn zeker 32 mensen omgekomen. Er waren zo'n 500 mensen aan boord. De meeste kwamen om door het vuur, anderen verdronken. En het weer nog. Wat regen of matregen, Het wordt 7 tot 9 graden. Morgen eerste kerstdag in het noorden, vorst en zon. In de zuidelijke helft van het land regen en mogelijk ook sneeuw.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 Oh, het kriebelt in mijn buik, als de kerst weer voor de deur staat. Met hopelijk een winter. Lekker eten en gezelligheid. Het kriebelt in mijn buik. op je radio. Met ZFM. Fijne kerstdagen. you she snows you. Off your feet with she you.